Jobboots met het NOS-journaal. De Europese Unie en de Verenigde Staten sancties zullen worden verlicht. Bij de verkiezingen heeft oppositieleider Aung San Suu Kyi een zetel in het parlement veroverd. Bij het hoofdkantoor van de NLD, haar partij, waren duizenden aanhangers bijeengekomen om de overwinning te vieren. Ze werden toegesproken door Aung San Suu Kyi. De verkiezingen van gisteren vormen tot nu toe het hoogtepunt van het hervormingsproces in Birma. Een vrouw uit Husse in Gelderland is met haar auto per ongeluk de plaatselijke supermarkt binnengereden. De 75-jarige automobiliste bleef ongedeerd. Volgens omstanders kon de vrouw na het ongeluk gewoon nog zelf uit de auto stappen. De voorpui en de ramen van de Gelderse supermarkt zijn door de aanrijding vernield. Drie weken geleden ramde een oudere automobiliste ook al een pand in Husse. Ze reed een Chinees restaurant binnen en kwam tussen de tafeltjes tot stilstand. Investeerde Procurus neemt de boekhandels van Selectus over. Dat heeft bewindvoerder Jan Dingemans bekendgemaakt. Morgen wordt waarschijnlijk de handtekening onder de overeenkomst gezet. Vandaag werd duidelijk dat Procurus voor 3,5 miljoen euro de noodlijdende boekhandels koopt. Op dit moment onderhandelen de partijen over de laatste details van de deal, zodat de betaling aan leveranciers, zoals de betaling aan leveranciers. Procurus wil naast Selectus ook de boekhandels van de slechte overnemen en beide ketens samenvoegen. De voorzitter van het Internationale Rode Kruis is naar Syrië vertrokken. Hij gaat met het bewind van president Assad praten over uitbreiding van de hulpverlening in het land... en gaat ook vragen of het Rode Kruis gevangenen mag bezoeken. Rode Kruisvoorzitter Kellerman zal verder aandringen op een dagelijks staakt het vuren van twee uur... om gewonden te evacueren en mensen die het moeilijk hebben van goederen te voorzien. Het weer overwegend droog en af en toe wat zon. Morgen is er veel bewolking, met in het noorden kans op motregen. Temperatuur morgen uiteenlopend van 7 graden in het noorden tot 12 in het midden en zuiden van het land. Dit was het... Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat bij elkaar 57 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge 3 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor de Koenten ook 3. A12 daarna richting Arnhem bij Lunette 3. A15 Europort Rotterdam voor het knooppunt Vaanplein 7 kilometer en verder richting Gorkum bij Sliedrecht Oost 4. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam Centrum 4 kilometer. A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3.